Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Iraakse premier Abadi heeft in een televisietoespraak gezegd... dat terreurgroep Islamitische Staat komend jaar wordt verslagen. Hij zei dat 2015 het jaar was van de bevrijding en dat 2016 het jaar wordt van de eindzegen. Abadi hield zijn toespraak na de herovering van de provinciehoofdstad Ramadi op de strijders van IS. De stad is volgens de Iraakse strijdkrachten sinds gisteren vrijwel in handen van het regeringsleger. De premier zei verder dat bij de strijd honderden militanten zijn gedood. Een agent heeft in Puerto Rico drie collega's gegijzeld en daarna gedood. Ze hadden ruzie, waarover is onbekend. Hij doodde zijn slachtoffers vlak voordat er onderhandelingen met hem zouden beginnen. Het politiebureau in Ponche aan de zuidkust van Puerto Rico is doorzocht op explosieven, omdat de agent daarmee dreigde. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. De agent is aangehouden. Lokale autoriteiten in de Franse Alpen hebben inwoners gevraagd om niet te gaan skiën. Vanwege het zachte weer zijn er minder pistes open, dus de weinige sneeuw wordt gereserveerd voor toeristen. Het gaat onder meer om Val Thorens en Les Menuires. Als de inwoners naar het verzoek luisteren, scheelt dat duizenden mensen op de pistes. Volgende week wordt er veel meer sneeuw verwacht in de Alpen. Thailand is in de ban van het overlijden van de hond van koning Boemibol. Het teefje van 17 jaar stierf zaterdag van ouderdom, heeft het Thaise Hof bekendgemaakt. De hond, die luistert naar de naam Tongdang, werd door de koning van de straat gered. In 2002 schreef hij zelfs een boek over zijn huisdier. Tongdang heeft net als haar baasje een bijna heilige status in Thailand. Vorige week nog werd een man aangeklaagd omdat hij op sociale media een sarcastische opmerking over de hond had gemaakt. Het weer, vanavond blijft het droog, minima vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking, met vooral in het westen ook wat regen. En het wordt 9 of 10 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen...